Have the whole thing sold up like a shirt. Give me a chance to show you. Spend some time, I need time to know you. After that, we're in like the new jack swing. Until it's through, I wanna get with you.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 De Amerikaanse gezant Witkoff spreekt over de overgang van een staakt het vuren... naar demilitarisering, technocratisch bestuur en wederopbouw van Gaza. Het centrum van Amsterdam en delen van West hebben anderhalf uur zonder stroom gezeten. 50.000 woningen en bedrijven werden getroffen. De oorzaak was een explosie in een elektriciteitshuisje. Denemarken en Groenland verhogen per direct hun militaire aanwezigheid in en rond Groenland. Er komen meer vliegtuigen, schepen en militairen. President Trump zegt steeds nadrukkelijker dat hij Groenland wil hebben. En het weer van het zuiden uit bewolkt en wat regen.